Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De oorzaak van de grote computerstoring gisteren was een fout in de softwarecode, zegt defensieminister Brekelmans. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat het om werk van kwaadwillenden ging. Onder andere de hulpdiensten, gemeente en Eindhoven Airport hadden last van de storing. Het condoomgebruik onder 15-jarigen in Europa is flink gedaald... blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minder jongeren beschermen zich tijdens seks... waardoor ze meer risico lopen op SOA's en ongeplande zwangerschappen. Tussen 2014 en 2022 nam het condoomgebruik bij jongens met 9% af... en bij meisjes met 6%. De WHO roept op tot betere seksuele voorlichting. Telegram-oprichter Pavel Durov wordt vervolgd in Frankrijk. Dat meldden de Franse autoriteiten nadat hij gistermiddag voor de rechter moest verschijnen. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan het toestaan van criminele activiteiten... waaronder kindermisbruik en drugshandel. Durov mag het proces in vrijheid afwachten, maar mag Frankrijk niet uit. In het centrum van Helmond is een baby zwaar gewond geraakt na een val uit een raam. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. In Rotterdam raakte afgelopen vrijdag een meisje van drie ook gewond na een val uit een raam. De afgelopen drie weken waren er daar in de regio tot vijf keer toe incidenten... waarbij jonge kinderen uit een raam vielen of van een balkon. Volgens de politie ging het in alle gevallen om een ongeluk. Hugo de Jonge wordt de waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland. Dat meldde de oud-minister en de provincie op X. Hij neemt het tijdelijk over van Han Polman, die volgende maand naar de Raad van State vertrekt. De jongen, geboren in getogen Zeeuw, noemt de benoeming een eer. Teun Koopmeiners is gepresenteerd bij Juventus. De voormalige AZ-middenvelder en Oranje International tekende voor een periode van vijf jaar bij de Italiaanse club... die meer dan 51 miljoen euro voor hem betaalt. Koopmeners moest lang wachten op zijn overstap. Hij wilde graag naar Juventus, maar zijn vorige club, Atalanta Bergamo, hield de transfer tegen. Koopmeiners had zelf al eerder een akkoord bereikt met de Turijnse voetbalclub. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af.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 Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat het ging om werk van kwaadwillenden. Het condoomgebruik onder 15-jarigen in Europa is flink gedaald... blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Tussen 2014 en 2022 nam het condoomgebruik bij jongens af met 9% en bij meisjes met 6%. Hugo de Jonge wordt waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland. Dat melden de oud-minister en de provincie. Hij neemt het tijdelijk over van Han Polman... die volgende maand vertrekt naar de Raad van State. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af...